Er zouden zo'n 135 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de autoriteiten waren er 125.000 mensen op de been in heel Frankrijk. In Parijs waren het er 10.000. Ook in Nederland is op een aantal plaatsen gedemonstreerd... maar er kwamen niet meer dan enkele honderden mensen opdagen. Het Amsterdamse ziekenhuis AMC en het Erasmus MC in Rotterdam... hebben de afgelopen tien jaar honderden hoofden en andere lichaamsdelen aangekocht... van omstreden commerciële bedrijven uit Amerika. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters en Nieuwsuur. De bedrijven MedCure en ScienceCare kwamen in opspraak toen onder meer bleek dat nabestaanden van donoren niet werden geïnformeerd over het feit dat donorlichamen voor veel geld werden verhandeld. De Nederlandse ziekenhuizen zeggen dat ze sinds kort geen zaken meer doen met de Amerikanen. Op verschillende plekken in het land ontstonden vandaag problemen door flinke windstoten. In Scheveningen werd een wandelevenement met zo'n 10.000 deelnemers afgelast vanwege het slechte weer en ook veerboten hadden er last van. Langs de A28 bij Spier stortte een geluidswal in, waarschijnlijk door de harde wind. Schiphol schrapte vandaag meer dan 140 vluchten vanwege het slechte weer. In de eredivisie heeft Ajax geen fout gemaakt tegen PEC Zwolle. Het werd in Zwolle 4-1 voor de Amsterdammers. Eerder op de avond won Heerenveen in Tilburg met 5-1 van Willem II. En de derde wedstrijd van vanavond, ADO tegen de Graafschap, bleef onbeslist. Die wedstrijd eindigde in 0-0. Het weer. Vannacht vallen er nog geregeld buien. En ook morgenochtend is dat nog het geval, vooral in het zuiden.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 Love me right, then mess me around. If you change your ways, I'll be your man. You are what I need, don't you understand? understand? my Jeep, Jeep. Who got the Jeep, Jeep, who got the key? squares, flashing lights, spinning balls, disco night. Colored squares, flashing lights, spinning balls, disc, disc, disc, disc. Colored squares, flashing lights, spinning balls, disco night. Colored squares, flashing lights, spinning balls, disco night. Colored squares, flashing lights, spinning balls, disco night colored squares, flashing light, getting bold. This, this, this, this colored squares, flashing light, getting bold. Disco night, colored squares, flashing light, getting bold. This, this, this, this colored squares, flashing light, getting bold. Disco night, colored squares, flashing light, getting bold. This, this, this, this colored squares, flashing light, getting bold. Disco night, colored squares, flashing light, getting bold. This, this, this, this. night. Disco night, disco night, disco disco disco disco night, disco night, disco night, disco disco disco square, disco night, disco night, disco disco disco disco night, disco night, disco night, disco Radio Show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. house is your house, and your house is mine, mine, Stick on, stick DJ Superstar. elbow Thank you. Querbeet. ഡം rhythm wenst jullie allemaal fijne dagen en...